Jobboots met het NOS Journaal. Ouders krijgen volgend jaar meer geld voor kinderopvang. Afhankelijk van hun inkomen krijgen ze tussen enkele tientjes en 900 euro extra aan toeslag. Dat hebben de regeringspartijen VVD en PvdA afgesproken. Vooral de midden- en hoge inkomens profiteren van de hogere toeslag. De lagere inkomens krijgen de opvang al voor het grootste deel vergoed. Het kabinet stelt vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. Hevig onweer heeft overlast veroorzaakt in grote delen van Zuid-Limburg. Bij verschillende huizen liepen vanavond kelders onder water. Ook stonden er straten blank. Zo sloeg op een aantal plekken de bliksem in. Onder meer op het spoor tussen Heerlen en Kerkrade. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen op die route. Ook heeft het vliegverkeer op Maastricht-Agen last van het slechte weer. Brandweer en politie zijn op veel plekken aanwezig om getroffenen te helpen. Turkije wil de beweging van de invloedrijke geestelijke Gulen op de lijst van terreurorganisaties plaatsen. De 75-jarige Gulen is een groot tegenstander van de Turkse president Erdogan. Als de beweging op de lijst staat, wordt het makkelijker voor de Turkse justitie om aanhangers te vervolgen. Tegen Gulen zelf loopt al een arrestatiebevel, maar hij woont al jaren in de Verenigde Staten. Philip Lighting is sterk begonnen op de Amsterdamse beurs. Meteen na de opening stond het aandeel al op winst dat werd uiteindelijk 2 euro. Een aandeel Philips Lighting is daardoor nu ongeveer 22 euro waard. Steven Kruiswijk is naar het ziekenhuis gebracht voor de medische controle. Na zijn val in de 19e etappe van de Giro leken zijn verwondingen mee te vallen. Maar vlak na de finish klaagde de renner over pijn aan rug en ribben. Onderzoek in het ziekenhuis moet nu uitwijzen wat er met hem aan de hand is... en of hij morgen aan de start kan verschijnen voor de ene laatste etappe in de Giro. En dan nog het weer.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 for me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 for me.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 doideira.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 time now. Don't you know I ain't never gonna let you go. Don't go. Oh, baby, make your mind Give me what you got. Fix me with your love and shut the door and turn the lock. Hey, go get the doctor. Doctor came too late. Another night I feel alright. love you can't, can't, can't, can't stop now. Don't you know?